11 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het duidelijk of de Europese Marslanden die gistermiddag op de planeet werd neergezet het doet. Ruimtevaartorganisatie ESA zegt dat er veel computergegevens over de landing zijn binnengekomen... maar de landers Schiaparelli functioneert niet zoals gedacht. De gegevens over de landing moeten verder worden geanalyseerd. ESA zegt verder dat de bijbehorende satelliet die in een baan om Mars draait wel goed functioneert. De Nederlandse importeur van Volkswagen, PON, betaalt het Openbaar Ministerie 12 miljoen euro. Daarmee koopt het bedrijf strafvervolging af. Het bedrijf wordt verdacht van het omkopen van ambtenaren van de politie en defensie. Acht ex-werknemers van PON moeten zich nog wel voor de rechter verantwoorden. De Iraakse premier Abadi zegt dat de strijd om Mosul voorspoediger verloopt dan gepland. Abadi is in Parijs, waar een conferentie over de toekomst van Mosul wordt gehouden. De Noord-Iraakse stad is al sinds juni 2014 in handen van IS, maar is nu omsingeld door het Iraakse leger. Dat wordt ondersteund door Koerdische Peshmerga-strijders. Het huisbezoek dat de politie altijd deed bij het screenen van nieuwe medewerkers is afgeschaft. Bedoeling van zo'n gesprek is om een zo goed mogelijk beeld van iemands privéleven te krijgen. Er worden vragen gesteld over de financiële situatie, vrije tijdsbesteding en relaties. Uit bezuinigingsoverwegingen is dat huisbezoek afgeschaft en worden de gesprekken gehouden in een ruimte van de politie. De Duitse politieman die gisteren werd neergeschoten door een rechtsextremist is aan zijn verwondingen bezweken. Gisteravond zei de politie ook al dat hij was overleden, maar dat bleek later niet te kloppen. De agent hoorde bij een politieteam dat bij de rechtsextremist in Beieren wapens in beslag kwam nemen. Het weer bewolkt en buien. Vanavond klaart het op. Het wordt 10 tot 14 graden. Na een koude nacht met lokaal vorst aan de grond is het morgenochtend op de meeste plaatsen droog. Morgenmiddag komen er weer buien. Het wordt ook dan maximaal 14 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De is van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 5 kilometer, vertraging zo'n 10 minuten. Door een kapotte vrachtwagen op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan, 3 kilometer.